Raymond Seré met het NOS-journaal. De Griekse politie heeft een voortvluchtige extreem linkse terrorist opgepakt. Hij ontsnapte een jaar geleden tijdens verlof. De 56-jarige man werd opgepakt toen hij aan het fietsen was in Anavisos, een kustplaatsje in de buurt van Athene. Hij was gewapend, maar verzette zich niet tegen zijn arrestatie. Om zich te vermommen had de Griek zijn haar geblondeerd en een ringbaard laten staan. De terrorist werd in 2003 veroordeeld tot zes keer levenslang vanwege zijn rol in de marxistische gria beweging 17 november. Die groep is verantwoordelijk voor de dood van Griekse, Amerikaanse en Britse diplomaten. In de Franse havenstad Calais zijn 200 migranten met elkaar op de vuist gegaan. Daarbij zijn zeven mensen gewond geraakt. Twee groepen migranten, Afghanen en Eritreërs, kregen ruzie in de rij bij de gaarkeuken. De migranten komen naar Calais in de hoop uiteindelijk als verstekeling via vrachtwagens of veerponten naar Groot-Brittannië te kunnen reizen. De meeste vluchtelingen slapen in de buitenlucht. De afgelopen dagen is het erg koud geweest. Hulpinstanties hebben bij de haven een tentenkamp ingericht. Volgens de hulporganisaties nemen de spanningen toe vanwege de kou... en omdat er weinig vrachtverkeer is naar Engeland. Israëlische media melden dat de regering de belastingafdracht aan de Palestijnen stopzet. Israël is boos dat Palestina zich heeft aangemeld bij het internationaal strafhof. De maatregel kost de Palestijnse regering ruim 100 miljoen euro per maand bedrag wordt maandelijks afgedragen aan de Palestijnse autoriteit... die daarmee de regering draaiende houdt en de ambtenaren betaalt. Israël gebruikt het inhouden van de belastingafdracht wel vaker als drukmiddel tegen de Palestijnen. Een Britse verpleegster die besmet is met het ebola-virus verkeert in levensgevaar. De 39-jarige vrouw wordt behandeld in een ziekenhuis in Londen. De afgelopen twee dagen is ze snel achteruit gegaan. Bij haar werd maandag ebola geconstateerd toen ze terugkwam uit Sierra Leone. En dan het weer van het noorden uit opklaring in het zuidoosten koelt het af tot rond het vriespunt. Elders blijft het boven nul. Morgen is het droog. Temperaturen liggen tussen de 4 en de 7 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Natuurlijk het laatste shownieuws, party update en het team beste platen van de dansvoer. Het is vandaag de eerste zaterdag eh, van het nieuwe jaar 2015. Dus natuurlijk als eerste de allerbeste wensen. En natuurlijk een eh, heel gelukkig 2015. En ik hoop dat je ook dit jaar iedere zaterdag gaat luisteren naar de Nightwalk hier op CFM ZFM Zandvoort. Als opening horen we de Criminal Vice met Take Me Away. Onderweg zometeen Kisha Cole. Maar is die Stromae met Ave Cesaria. Ah, chanter. Regarde, il encore. Il encore. Ah, de rhum dans ta voix me font tourner la tête. Tu me fais danser du bout des doigts, comme tes cigarettes, immobile comme à ton habitude. Mais es-tu devenu muette ou oh, est-ce à cause des kilomètres hein. que tu ne me réponds plus Et voilà c'est ça. something we not to I just want beat it not stop of so I didn't wanna go side. slam some you. But I ain't mad cause you look good on me too. She look good Eh, Pixie Lot met Caravan of Love. En daarvoor die Kisha Cole met She. Ik heb nog een beetje shownieuws voor je. Miley Cyrus wilde graag zoenen met Madonna. Op haar Instagram plaatste ze deze week een foto waarin ze haar hoofd heeft geplakt op een foto van de beroemde zoen tussen Madonna en Britney Spears. Ali post al de hele week plaatjes van Madonna op Instagram. Madonna kan er natuurlijk wel om lachen en plaatste enkele knutselwerkjes van Miley... door op haar eigen Instagram met de Bitch, I love you. Dus uh, wie weet gaat het ook gebeuren. Je weet het maar nooit, hè. Zie je van Zandvoort, het nieuwe jaar en natuurlijk ook de party-update. Die krijg je zo meteen van me. Maar er is nog even muziek. Hier is Ryko met Fake Feeling. en het centrum van Zandvoort. Het was muziek van Nora en Pure met True. Daarvoor een Ryko met A Fake A Feeling. Het is een tijd voor een party update. Wat voor leuke feesten er allemaal gaan op deze zaterdag 3 januari 2015. En zoals altijd beginnen we eerst met Brainwash in Escape in Amsterdam. Met onze eigen Zandvoortse Raimundo. Het begint allemaal om 11 uur vanavond. Het duurt tot 5 uur in de ochtend. Iedereen is 16 euro. voor meer informatie hier. Check even escape.nl. Met natuurlijk Raimundo. En vanavond heeft hij meegenomen Jochem, Jochem Hamerling. De Pelican en MC is Turl. Dat vanavond dus in Escape in Amsterdam. Het wekelijkse feestje Brainwash. En je hoort, ik klink nog steeds verkouden. Ik was er vanaf, maar het is weer helemaal terug. Ik moet maar vijf minuten buiten staan om te roken, dat zonder jas. En ik ben meteen weer verkouden. In ieder geval door met de parties voor deze zaterdag 3 januari. Vanavond in uh, R hebben we een leuk feestje. SFFRMKRS nieuwjaarsvisa. Begint om 11 uur vanavond. Intrace 10 euro voor meer informatie. Eh. Check even SFFRMKRS. Ja, punt Zonderdag Zonder dat jaar natuurlijk. En wat kan je verwachten? Cream, Mitchell Kelly, Rachel Green, Fanny West... Snelle Jelle, Clubmasters van de Benelux... Steve Boom Selector, Amsterdam Sound Machine... Girls, Mr. Boston en nog veel en veel meer. Dat vanavond allemaal in air in natuurlijk Amsterdam. En vanavond in Hotel Arena hebben we het feestje de Challenge Reunion. Happy New Year. Begint allemaal om 11 uur vanavond, duurt tot 4 uur in de ochtend. is 19 euro. Met onder andere Orlando, Frank, Mani, Mr. Mike en de eh, MC is eh, Armageddon. Dat vanavond is allemaal in Hotel Arena. De Challenge Reunion, Happy New Year. En de Challenge, dat ken je waarschijnlijk als je, als je al oud bent, net zoals ik. Dat was natuurlijk de, de club in Hoofddorp, hè. Lag erbij het alweer 100 jaar geleden. En vanavond in de Melkweg, het wekelijkse feestje Encore. Begint rond middernacht, duurt tot 5 uur in de ochtend. Iedereen is 10 euro. En de line-up hebben ze niet bekendgemaakt, maar waarschijnlijk onder andere met Prime natuurlijk. Hè, de residents van eh, het wekelijkse feestje Encore in de Melkweg in natuurlijk Amsterdam. En vanavond in Panama, Unleashed New Year Spierbal. Begint 10 uur, duurt tot 5 uur in de ochtend. Intree is 35 euro. Voor meer informatie checken op de website panama.nl... met onder andere Dr. DJ Icaro, Sofia Valentin, Anaconda... Robopunk, Bodylocks, Aiden Dark... en nog veel en veel meer. Dat vanavond allemaal in de Parma. Het feestje Unleash New Year's Ball. En we dichten bij huis vanavond in de Stalker. Vanaf 11 uur ben je welkom bij het feestje Boogie and the Beast. Nu tot 5 uur in de ochtend. Voor meer informatie check even clubstalker.nl. En ook de line-up heb ik je niet binnengekregen Dus moet je even kijken op clubstalker.nl of je hebt van. Ik ga er gewoon heen en ik zie het allemaal wel. De stalker is het altijd oké. en tot zover de grote feestjes in Amsterdam en in Haarlem. Gaan we snel door met muziek. Iggy Azalea doet het hier samen met J. Lo met Booty. Big, big booty, what you got a big booty. Oh. Big, big booty, what you got a big booty. big free. show you how to do it. bitches. Switch bitches. a puppy named Panamera. A puppy named Panamera. She got a condo in the area. Oh, no. Rich bitch. Uh, yeah. <laughs> she stay at her friends and all these bitches is bad. Watch them lick on each other. I'm talking pussy to ass. Dope boy still at large. Tracking device on the car. Tattoos on the arm. Double M diamond charm. Chanel bag on the hip. Hermes bracelet and things. Let her fuck me, Mill. Told her keep chasing the dreams. Get the Lexus to flip. Purple Texas to zip. She make it rain like a nigga. We got more money to get. Rich bitch. Call her rich bitch, cause she fuck with dope boys and can suck a good dick. Yeah, I'ma spend up all this money. All this money. Fast. Fast. Oh, Fast. Oh, Girl, you're doing something to me. Something to me. Fast. Fast. Oh, She like in money. She's the female me. Yeah, I'ma spend up all this money. All this money. boat. 60 stuffed in the sofa. Can't be tweeting locations. She posting pics from her yoga. Never party with locals. Niggas with them boost mobiles. VIP with dope boys. The DJ shout out to Sosa. Valet park in the rape, Cocaine all on the face. Her Rolex icy is mine. Throw up my gang sign. We going bottle for bottle. Bel Air Rose to the brew. Rich bitch is a name and she Chanel of the boot. I be dropping so much, nigga. My bitch shopping so much. Yeah, nigga. I'ma spend up all this money. All this money. Fast. Fast. Oh, Fast. Oh, oh, Fast. Girl, you're doing something to me. Something to me. Fast. Fast. trouwens samen met R. Kelly. Misschien heb je het wel gehoord, hè? Is duidelijk te horen. CFM Zandvoort, de Nightwalk. Iedere zaterdagavond van 9 tot middernacht. En hier stuur je natuurlijk het beste van dance, R&B... en een beetje pop tussendoor. Natuurlijk het laatste shownieuws, de party-update... en eh, de 10 boven beste platen van het dansen. Die krijg je nu van me. Op 10 deze week Alcatraz en Nicole uh, eh, Moudaber met Give Me Love. Op 9 Gabriel Ananda en Marcio Flex met uh, Solitary Days. Op 8 deze week Showtag met 90s by Nature. Doet die samen met de MC Ambush. En op 7 Dasky met You. Op 6 deze week Umad Oskan. Samen met Mem met de eh, Echo. En op 5 Michael van The Treasured Soul. Op 4 deze week Rehab en Kashmir met Karate. Op 3 Don Diablo samen met Ed Sheeran met de eh, Don't. 2 deze week Axwell en Ingrosso. Oftewel de twee van de House Mafia. Van de Swedish House Mafia. Die doen het nu samen met de eh, Something New. En deze week op 1 Fatma Scoop, Hartwell en W&W met Don't Stop the Madness. Dat de diep boven de beste plaat van de dansgroep. De platen die je zeker voorbij hoort komen als je nog gaat stappen dit weekend. Her en der in de clubs en ook zeker vanavond natuurlijk. Hè. CFM Zandvoort door met muziek. Een oudje, maar zeker een lekkere. Hij is regelmatig gecoverd. Groot hit in de jaren 90. and Cole tezamen met Deborah Cooper met Pride. Oftewel, A Deeper Love. Schnitzer, Schnitzer, Schnitzer, Schnitzer, Schnitzer, Schnitzer, Schnitzer, Schnitzer. Sex Seks in mijn buik, seks in mijn buik. Zondag ik je de stress is eruit. Laat de nigger in je buiten, die Libië is heerlijk. Kleine shout-out naar de westerse wereld. Grote stukken vlees, fokken paprika. En de restjes, die sturen we naar Afrika. Fuck een niffel, met die vliegjes op je neus. Is geen goede look met al die vliegjes op je neus, nee. Weg je gezicht, weg je gezicht, weg je gezicht. In met de schnitzel, weg je gezicht, weg je gezicht, weg je gezicht. sip. I do with nothing schnick, so blue, I, funny nail. Blue, I, funny nail. Blue, I, funny nail. fulltime op het tegenlichaam. lichaam. Ik ben helle gaar, heb je twee keer niks aan. Gisteren was ik er, geen geklikspaan. Something lekker eraan, eraan. Ik ga van onmenselijke griezel in je face. na. menselijke schnitzel in je vlees. Gooi me tussen polies, snij citroen. Bloem uit paneermeel, hoe bij doen. Boter, olie, vuur op hoofd. Rook ontwikkeling, buren boos. Krokant en nogmaals en sappig. Ik hou het dienen, wat was en grappig. Gewoon in die koekenpan papa. Kom maar even proeven, paan, papa. Gewoon in die koekenpan papa. Kom maar even proeven, paan, papa. Bloem, ei, paneer, nee. Bloem, ei, paneer, nee. Bloem, ei, paneer, nee. Bloem, ei, paneer, nee. Schnitzel, schnitzel, schnitzel. Schnitzel, schnitzel, schnitzel, schnitzel, schnitzel, schnitzel, schnitzel, schnitzel. schnitzel Geen stuk vlees, maar a way of life. Jongen, eet je bord leeg, is van mijn vaders zaak.